บุ๊กทูสามสิบสอง32ที่ร้านอาหารสี่ In het restaurant deel 4 In het restaurant 4ขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ 1 patat met ketchup. 1 patat met ketchup. และมายองเนสสองที่ En 2 met mayonaise. En 2 met mayonaise. และไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่ En 3 keer braadworst met mosterd. En 3 keer braadworst met mosterd. คุณมีผักอะไรบ้างครับ Wat voor groente heeft u? Wat voor groente heeft u? คุณมีถั่วไหมครับ Heeft u bonen? Heeft u bonen? คุณมีดอกกระหล่ำไหมครับ Heeft u bloemkool? Heeft u bloemkool? ผมชอบทานข้าวโพดหวาน Ik eet graag mais. Ik eet graag mais. ผมชอบทานแตงกวา Ik eet graag komkommer. Ik eet graag komkommer. ผมชอบทานมะเขือเทศ Ik eet graag tomaten. Ik eet graag tomaten. คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับ Eet u ook graag prei? Eet u ook graag prei? คุณชอบทานกระหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับ Eet u ook graag zuurkool? Eet u ook graag zuurkool? คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครับ Eet u ook graag linzen? Eet u ook graag linzen? คุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมครับ Eet je ook graag wortelen? Eet je ook graag wortelen? คุณชอบทานบล็อกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับ Eet je ook graag broccoli? Eet je ook graag broccoli? คุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมครับ Eet je ook graag paprika? Eet je ook graag paprika? ผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่ Ik hou niet van uien. Ik houd niet van uien. ผมไม่ชอบมะกอก Ik hou niet van olijven. Ik houd niet van olijven. ผมไม่ชอบเห็ด Ik hou niet van paddenstoelen. Ik houd niet van champignons.